7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het consumentenvertrouwen is deze maand gestegen naar het hoogste niveau sinds februari 2001. Het vertrouwen staat nu op plus 26, meldt het CBS. En dat betekent dat er 26% meer mensen positief dan negatief zijn. Zowel het oordeel van consumenten over het economisch klimaat als hun eigen koopbereidheid verbeterde. Consumenten werden positiever over hun eigen financiële situatie en vinden de tijd nu gunstiger voor het doen van grote aankopen. In maart 2013 bereikte het consumentenvertrouwen nog een dieptepunt van min 41. Het derde jaar WW voor werkloze ouderen komt terug. De vakbonden en de werkgevers hebben volgens de Volkskrant toestemming van het kabinet gekregen om de WW-versobering die het kabinet in 2016 doorvoerde te repareren. Om de reparatie mogelijk te maken gaan werknemers extra premie betalen via een nieuw fonds. Voor een modaal salaris van 34.000 euro gaat het om een bedrag van zo'n 70 euro. In Congo in Centraal-Afrika hebben militairen van de VN-vredesmacht opnieuw massagraven ontdekt. 17 in totaal. Sinds augustus zijn er al tientallen massagraven gevonden waar in totaal honderden lichamen in lagen. Volgens de VN zijn de slachtoffers die nu zijn gevonden overleden na gevechten tussen het regeringsleider en een militie. Deze militie vormt een groot gevaar voor de vrede in Congo nu hun leider is overleden. Met machetes, stokken en geweren vallen ze willekeurig kerken en scholen aan. In het attractiepark SeaWorld in Texas is voor het laatst een orka geboren. Een jaar geleden besloot SeaWorld om te stoppen met het fokken van orka's... nadat er steeds meer kritiek was gekomen op het in gevangenschap houden van orka's en dolfijnen. Moeder Takara was toen echter al drachtig. En de orka's hebben een zwangerschap van 18 maanden. Het kalfje heeft nog geen naam, want de dierenartsen van SeaWorld weten nog niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Het weer. Het blijft vandaag droog met geregeld zon. Het wordt een graad of 12. Morgen is het wisselvallig, maar wel iets zachter. En dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 richting Amsterdam...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 Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. op jouw gezicht 106.9 Zie first. And when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year.